Goedemorgen, ik ben Felicia van der Graaf en dit is het nieuws van NOS op 3. Ik begin in Rotterdam, want daar blijft de explosieteller oplopen. Vannacht was er een ontploffing bij een winkelpand. En dat is al de vierde keer in een week tijd in dezelfde straat. Er raakte niemand gewond. Buurtbewoners vertelden eerder dat ze zich zorgen maken. Ik schrik, ik zit er binnen, ik kan niet naar buiten. Ik ben bang. Ja, ik ben bang. Ik ga ook s'avonds niet eh, over straat meer, alleen. Het voel me echt onveilig. In Rotterdam zijn dit jaar al bijna 50 ontploffingen bij huizen en bedrijfspanden geteld. Dat zijn er al net zoveel als heel vorig jaar. Gisteravond is voor de laatste keer een evacuatievlucht van Defensie vertrokken uit Sudaan. In dat Afrikaanse land is het sinds dik twee weken helemaal mis. Twee militaire groepen strijden om de macht en dat zorgt voor een hoop geweld. Ruim 100 Nederlanders zijn afgelopen week geëvacueerd uit het land. Het is de laatste dag om het uitstelklusje van het jaar te doen. De belastingaangifte. Die kun je tussen maart en mei regelen. En sommige mensen zijn er dan altijd vroeg bij. Zo kwam de eerste aangifte dit jaar al om één minuut na middernacht binnen. Maar de Belastingdienst denkt dat er nog een hoop aangiftes nog op het laatste moment zullen binnenkomen. En op een voormalig militair vliegveld in België is al dagen een illegale reef aan de gang. VRT zijn er zo'n 5000 mensen feest aan het vieren op het terrein in Sint-Truiden, niet ver van Maastricht. Er komen ook Nederlanders op af, onder wie Samantha. Ja, wat ze er verkeerd eigenlijk aan een feestje geven? Gewoon dansen op muziek. we doen niemand, uh, niemand kwaad. En uh, ja, hopen dat iedereen is De politie hoopt dat het feest vanzelf stopt als ze verschillende ingangen blokkeren voor nieuwe bezoekers. Maar tot nu toe blijven er nieuwe party animals opduiken. Ze zijn van plan om tot morgen door te gaan. Dan nog het weer. Het blijft lekker zonnig vandaag. Alleen in het noorden is het wat bewolkter en het wordt een graad of 16.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 sugar. That's why my baby's so confectionary funny. She never pleads for my money, but when she feeds me on honey, she gets her needs all the time. I'd take a million trips to her lips if I was a bee, because they're sweeter than any candy to me.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 Welkom terug bij ZFM op zondag. Het tweede uur alweer. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Mensen die vaak naar dit programma luisteren... weten dat eh, mijn tweede uur veelal bestaat uit Nederlandse muzici... waarvan er vele zijn van een zeer hoog niveau. Zoals nu ook Koos van der Hout, die heeft een... Eh, cd opgenomen... met als begeleiding in dit geval... Eh, Axel Hagen op de gitaar en Joep Lumey op de bas. En het stuk heet Eddie's Dream. campo e o nó da madeira, cainga, candeia, é matita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, eu quero ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga o pão, festa da comieira É a chuva chovendo, é conversa ribeira Das águas de março, é o fim da canseira É o pé eu o chão, e a marcha estadeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Eu mave no céu, eu mave no chão, eu é regato na fonte um pedaço de pão, eu fundo do poço, eu fim do caminho rosto, desgosto eu um pouco sozinho. É um strep, é um prego. Eu macontei um conto, um pingo pingando. Eu macontei um conto, é um peixe, um gesto. É uma prata brilhando, é a luz da manhã, o tijolo chegando. É a linha um dia, o fim da picada e a garrafa de cano, o cilhaço na estrada. E o projeto da casa e o corpo na cama. Meu carro enguiçado é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte É um sapo O resto de mato na luz da manhã São as águas de março fechando o verão E a promessa de vida no teu coração Eh, Hermine Deurlo op de chromatische mondharmonica. En die werd begeleid door op de gitaar de zanger Ricardo Insunza. We zijn eh, in dit tweede deel eh, al beland van deze uitzending. Maar we hebben nog niks laten horen van de Sinti-muziek, de Django Reinhardt-muziek. En eh, ik heb een cd gevonden van Titi Winterstein. Dat is een Duitse jazzviolist uh, die in de Sinti-stijl speelt. En eigenlijk eh, in Duitsland de grote man was die deze stijl vertegenwoordigde. We gaan luisteren naar een heel interessant nummer, want daar zit ook meneer Broeder bij de accordeon. En dat is eh, fantastisch. Het nummer heet Swing 85. Winterstein. Kijk maar eens op eh, YouTube. Daar zijn heel veel opnames, live-opnames van deze fantastische groep. Met die heerlijke accordeon erbij. En van wild en woest gaan we naar ingetogen. Rita Reis, Under a Blanket of Blue. Peter Beets die begeleidt op de piano. Ruud Jacobs op de bas. En Martijn van Itterson, daar hebben we hem op de gitaar. Under a Blanket of Blue. Under a blanket of blue Just you me be thrilled by all your charms. Darling, I know my heart will dance within your arms. A summer night's magic enthralling me so. The night would be tragic if you weren't here to share it, my dear covered with heaven above. Let's dream a dream of love for two, wrapped in the arms of sweet romance under a blanket of blue. magic, enthralling me so. The night would be tragic if you weren't here to share it, my dear. Covered with heaven above, let's dream a dream of love for two, wrapped in the arms a sweet romance under a blanket of blue. Rita reis met een trio waarin Martijn van Itterson gitaar speelt. Martijn van Itterson en Jeroen Koning, noem ze maar op. Ze komen allemaal van tijd tot tijd hier op de prachtige zondagmiddagconcerten in de krocht spelen. En laten we hopen dat dit nog lang zo mag blijven. Want het zijn allemaal ongelooflijk goede restmuzikanten. Bernard Berghout en zijn swingmates... die hebben eh, veel dingen op de plaat gezet. En ik ga je laten horen... Bernard Berghout, klarinet... de Nederlandse Benny Goodman werd hij toen genoemd... Frits Landsberg, de vibrafoon... Bob Dekker, ooit in de uh, drummer geweest in de de Winkelers Band. Aantal jaar geleden, helaas overleden. Jeroen Koning, daar hebben we hem. Gitaar en Frans Bouwmeester, een rots in de branding op de bas. Bernie's Tune. Just look what we miss I feel so smoochy When the night is cool It's always warm here with you I feel so smoochy When a seat for one becomes a love seat for two And I know my career starts and ends right here Right in your loving arms Smoochy little girl, you Smoochy old care night is cool, it's always warm here with you. I feel so smoochy when a seat for one becomes a love seat for, and I know my career starts and ends right here, right in your loving arms. Smoochy little girl, you smoochy old character, old character, smoochy Dat was zanger-gitarist Klaas Fopma. I feel so smoochy. Dan ga ik nu aankondigen Joop Scholte op de gitaar. Rob Franke piano en een ijzersterk begeleidersduo Koos Series op de bas en Louis de Bij op het slagwerk. En dat is een nummer getiteld A Bit of Sweetness. meneer Fabi Lafertin, onze zeer vlaamse Django-adept... met de eh, Machina de Costura. En op de bas hoorden we de man die heel lang in Heemstede... vanuit Heemstede en heel Europa overal begeleidde op de bas... en inmiddels in Amerika woont Simon, good old Simon Planting. Eh, je luistert nog steeds naar ZFM op zondag vandaag gewijd aan de jazzgitaar, de gitaar in de jazzmuziek. En een mooi voorbeeld ga ik nu laten horen als ik eh, het heb over Greetje Kouwveld. En die heeft jarenlang gespeeld met eh, als twee begeleiders Jan Menu op de sax en Peter Niewerf in 2015 overleden op de gitaar. Nice and Easy. Let's take it nice and easy. It's gonna be so easy for us to fall in love. what's your hurry? Relax and don't you worry. We're gonna fall in love. We're on the road to romance, that's safe to say. But let's make all problem now, of course, is to simply hold your horses. To rush would be a crime, cause nice and easy does it every time. Herman op de gitaar. Marco Kegel, altsax, Joost van Schuik, slagwerk. En twee jongens, Beets, Peter en Marius, piano en bas. Eerder eh, in dit uur liet ik horen de eh, muziek, de Sinti-muziek... Eh, gespeeld door Titi Winterstein met een accordeon. Maar wij hebben dat ook. Wij hebben hier Brik Abrak de groep met uh, wederom Simon, Simon Planting op de bas... Jan Brouwer op de gitaar, Reinier Voet, de solo-gitarist... en Gert Wantenaar op de accordeon. En een prachtig stuk waar alles tot zijn recht komt. En het heet The Man I Love. dus niet waar. We gaan wel spelen wat beloofd is. is dan weer afgelopen. Jazz ZFM vandaag in het teken van de gitaar. Samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Volgende week is er weer twee uur lang prachtige jazzmuziek. Wij gaan besluiten, ik ga besluiten met eh, een Haarlemse groep.